De Vries met het NOS Journaal. In Liverpool zijn bijna 50 mensen gewond geraakt toen een auto inreed op een mensenmassa. 27 mensen liggen in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. Een man van 53 is aangehouden. De politie zegt dat het gaat om een witte Britse man uit de omgeving van Liverpool. Hij is de bestuurder van de auto. De politie gaat niet uit van een terroristische aanslag... en er wordt niet gezocht naar meer verdachten. In de stad waren honderdduizenden voetbalsupporters op de been... vanwege de huldiging van Liverpool. De nieuwe hulporganisatie Gaza Humanitarian Foundation zegt begonnen te zijn met het uitdelen van hulpgoederen in Gaza. De afgelopen tijd kreeg het nieuwe initiatief veel kritiek. De VN en meerdere hulporganisaties zeggen dat de organisatie is opgericht om het bestaande distributiesysteem van hulp de das om te doen. Ook wordt er getwijfeld of ze kunnen voldoen aan de hulpvraag in Gaza. Duitsland heeft geen beperkingen meer voor lange afstandswapens voor Oekraïne. Het land kan zich daarom nu ook verdedigen met aanvallen op militaire posities in Rusland. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merz. Een jaar geleden gaf de volgende bondskanselier Scholz al toestemming voor gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de VS hebben ook geen restricties meer voor lange afstandswapens voor Oekraïne. Duitsland is na de VS de grootste leverancier van militaire hulp aan Oekraïne. Het Mauritshuis in Den Haag en het Frans Hals Museum in Haarlem... hebben twee schilderijen van Frans Hals gekocht. Daarop staan een zingend meisje en een vioolspelende jongen. De kinderportretten werden rond 1628 gemaakt. De musea betaalden er 7,8 miljoen euro voor.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 ZFM 106.9 FM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 is. Wat je gelooft is waar. Open je ogen maar. En dan zal ik bij je zijn. Alles wat jij wilt doen, is mij op mijn woord geloven. Afscheid nemen bestaat 你。 Make love in a train. Cross country. You put this on me. So now what? So now what? One. your world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

6.9 FM. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day, it reappears.